12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil de partneralimentatie terugbrengen van 12 jaar naar 5 jaar. De meerderheid van de Kamer vindt dat nu in te veel gevallen ex-echtgenoten... meestal mannen onterecht 12 jaar alimentatie moeten betalen... terwijl hun ex-echtgenoten zelf financieel goed kan rondkomen. De kleine christelijke partijen zijn tegen het wetsvoorstel. Ze zijn bang dat met name vrouwen die al dan niet vrijwillig... tijdens hun huwelijk niet hebben gewerkt... de dupe worden van de nieuwe wet.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 Het Russische vrachtschip dat al maanden aan de ketting ligt in Terneuzen mag vertrekken. Omroep Zeeland meldt dat er een oplossing is voor de financiële problemen van de rederij. Het schip werd in mei door schuldeisers aan de ketting gelegd wegens wanbetaling.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 En zij maakt eh, het eerste trekje Deck the Hall. En daarna komt een verzamelwerkje van Hard Dance Records. En dat eh, werkje, moet ik even kijken. Nou, dat wordt in ieder geval geopend met Lin New Evers. Ocean Wind. Um, je kan het natuurlijk allemaal meelezen op de playlist. Um, peacefulradio.info. Daar vind je de, nou, het nieuws. Bij nieuws eh, kan je de playlist terugvinden. Of je zit in de zoekfunctie Zet je 1310 in en dan komt hij vanzelf tevoorschijn.